Het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV kan kort na Prinsjesdag aantreden. Dat verwacht informateur Opstelter. Die zegt dat de onderhandelingen nog maximaal twee weken kunnen duren. Drie weken geleden zei hij nog dat de gesprekken waarschijnlijk rond deze tijd zouden zijn afgerond. Opstelten is optimistisch, maar zegt dat er geen garantie is op succes. Hij benadrukt dat na de onderhandelingen de teksten nog moeten worden voorgelegd aan de fracties en aan het Centraal Planbureau. Politieagenten hebben gisteravond in Maastricht schoten gelost op een auto met vluchtende verdachten. Dat gebeurde nadat de politie twee auto's had klemgereden die betrokken zouden zijn bij een drugsdeal. Een van de auto's reed meerdere malen op de agenten en hun politiewagens in, waarna hij er vandoor ging. Hierop loste de politie enkele gerichte schoten op de auto. Even verderop botste die tegen de gevel van een flatgebouw in Maastricht. Een van de inzittenden is aangehouden, de anderen zijn nog spoorloos. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de bevolking in een Twitterbericht op luchtige toon nog eens gewezen op het negatieve reisadvies voor Noord-Korea. Aanleiding is de vrijlating van een Amerikaan die in Noord-Korea was veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid. Hij werd vrijgelaten nadat oud-president Jimmy Carter in Noord-Korea was gaan bemiddelen. Het ministerie raadt de Amerikanen nog steeds aan om het land te mijden. We hebben maar een handjevol voormalige presidenten, staat in het Twitterbericht. Vorig jaar kreeg oud-president Clinton twee Amerikanen vrij die in Noord-Korea gevangen zaten. De nu vrijgelaten Amerikaan was, was veroordeeld omdat hij illegaal het land zou zijn binnengekomen.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 the spoon.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 sometimes stroll hand in hand.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 disappointment for so long.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 早已。的。 ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij.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 a star. there's a reason to rejoice, you see.